Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De helft van alle Oekraïense kinderen heeft geen thuis meer. Sinds het begin van de oorlog zijn ze gevlucht of is hun huis door de Russen plat gebombardeerd. UNICEF heeft dat nooit eerder ergens zien gebeuren. Intussen praten de NAVO-landen op dit moment in Brussel over de situatie in Oekraïne. Bij aankomst hadden de leiders geen goed woord voor Poetin over. This illegal, brutal invasion of a friendly democracy in Ukraine Putin is De oorlog in Oekraïne begon vandaag precies een maand geleden. Een man van 21 die gisteravond op straat werd neergeschoten in een woonwijk in Amsterdam is overleden. Volgens AT5 zat hij met een groepje anderen op een bankje toen een verdachte op hem afrende en begon te schieten. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus niet gered en de dader is spoorloos. Nederland is geen religieus land meer. Nederland telt nu meer mensen die niet in een god geloven dan wel, blijkt het onderzoek. Er zijn wel verschillen tussen niet-gelovigen, zegt deze onderzoeker. Atheïsten geven aan dat ze niet in een god geloven eh, eh, of een hogere macht. Agnosten zijn ook niet gelovig, maar die geven aan het niet zeker te kunnen weten of er een god is. Er zijn ook mensen die wel het idee hebben dat er een hogere macht is... maar zich niet thuis voelen bij de bestaande religies. In Groningen hebben tientallen automobilisten onterecht hun rijbewijs moeten inleveren. Want de politie controleerde op plekken waar dat niet mocht. Bijvoorbeeld vlakbij een verkeersbord, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. In dit geval eh, had daar 190 meter voor en 190 meter na niet gecontroleerd mogen worden. En ja, daar zijn bijna al deze bestuurders eh, ja, eh, op de bon geslingerd. En dat was op zich wel terecht. Ze reden meer dan 50 km per uur te hard. Het weer, de zon gaat weer volop schijnen vandaag en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen begint iets grijzer, maar daarna best wel lenteachtig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en meer 4 kilometer langzaam rijdend verkeer... en je reis duurt daar ongeveer 20 minuten langer.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 You'll hear the music, feel the air. zei ik hou van jou. En ik weet we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer onderuit. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Het is voorbij, je leest in mijn ogen de twijfel. Maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat het over is? Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwets. Ook al is het nu of nooit, ik wil, ik zal voor. capotou to arrive in a desolate shop where flashbacks follow me down to my life before my life was touched by death and my years were van Zandvoort, op 106.9 FM.